Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Soedan hebben de militaire groepen die daar om de macht strijden... een nieuwe wapenstilstand afgesproken. Het is de langste tot nu toe als ze zich eraan houden. Hij moet donderdag ingaan en vervolgens een week duren. Eerder vandaag werd bekend dat een vermiste Nederlander... het Afrikaanse land heeft kunnen verlaten. Hij werd ontvoerd en vastgehouden door een van die strijdende partijen. De landelijke pinstoring is opgelost. Bij supermarkten en winkels stonden vanmiddag lange rijen bij de kassa's... omdat mensen alleen met cash konden betalen. Onder meer Albert Hein, Lidl en Blokker hadden er last van. Het is niet duidelijk wat nou de oorzaak van de storing was, maar het is dus opgelost. In Amsterdam zijn dit jaar minstens 25 explosies geweest. En vannacht was het ook raak bij een huis in Osdorp. Deze man uit de buurt maakt zich zorgen. Een hele harde klap. <laughs> maar dat zie je ook wel. Ik lach erom, maar eh, ik lach erom als een boer met kiespijn. Want ja, ik vraag me wanneer gaan nou die eerste persoonlijke ongelukken gebeuren? Ja, niet alleen Amsterdam kampt met een golf aan explosies. In Rotterdam is dit jaar al meer dan 50 keer een aanslag op een woning gepleegd. Hunkemuller is geschrokken, dat schrijft het AD. Afgelopen weekend was er een grote uitverkoop in Ahoy... en daar is tot twee keer toe gevochten door bezoekers. Vrijdag ging een grote groep vrouwen op de vuist... omdat ze dezelfde lingerie op het oog hadden. En ook zaterdag werd er een klap uitgedeeld boven de koopjesbakken. Müller zegt tegen de krant dat ze dit nog nooit hebben meegemaakt. Ze denken aan maatregelen zoals tijdsloten de volgende keer... om zo de drukte te kunnen spreiden. Het weer dan nog. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Maar vannacht koelt het flink af, zelfs tot het vriespunt. Morgen is er weer best wat zon, maar niet in het noorden. Het blijft wel droog en het is 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Well, you know yourself, little girl, you ain't treating your daddy right. Well, you know yourself, little girl, you ain't treating your daddy right. Treat me like I treat you, and I treat you nice and kind. You're in a car with another man you ain't treating your papa right. You're in a car with another man. You ain't treating your papa right. Treat me like I treat you, and I treat you nice and kind. even die. Treat me like I treat you, and I treat you nice and kind. niet de eerste gedachte die je hebt als je hoort dat vader en zoon in dezelfde band zitten. Maar de twee vaders en twee zoons van bluesband Doing Alright uit Assen denken daar toch anders over. Treat Me, Like I Treat You was de eerste song. Dit is Crossroads met de act van de week. said I was through. At least it didn't make me a liar. Klaas, Dick van Altena en Tony Willet met twee duetten. Als eerste hoor je het prachtige It Turned Out To Be You. En tot slot luisteren we naar Somewhere Someone. is het favoriete album van de week. Nogmaals Nina Lin met haar eigen compositie Harvest Moon. Met haar album A Taste of the Wild heeft ze een prachtig stuk vakwerk afgeleverd. say Missionary Tales spreekt zich uit over Stap die eet aan huis met zijn muziekset. Waarschuwingen in de windsland. Nee, zo klinkt het niet. Vooral de notie dat de stap die hij met zijn muziek zet, de stap wel moet zijn die hij wil zetten. Onvermijdelijk gedreven door de muziek, voortgestuurd door wat de muziek hem brengt. Als je wilt weten hoe overtuiging en zelfverzekerdheid op muziek gezet klinken, dan is dit nummer er een schoolvoorbeeld van. fire van deze week. Ze werken mee aan het project Cross Country van René van Broekhoven. Vanuit het niets is hier Diewertje met een prachtige vertolking van Help Me Make It Through the Night. Take the ribbon from my hair Shake it loose against your skin like the shadows on the wall come and lay down by my side till the early morning light all I'm taking is your dead and gone, and tomorrow out of sight. Robert Smits Duo in the Blues. Het leven heeft ze getekend. Dames, drank, depressies, dood, you name it. Maar ze waren dan ook gewaarschuwd. De blues kun je niet leren. De blues doe je. Ook Ring Ring hebben ze gecoverd. sterren van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Hey car, hey car, my kingdom for a car. Hey car, hey car, my kingdom for a car. eerste en enige album van de Canyon Drive Band verscheen in 1983 en heet First Drive. Het album bevat acht covers, maar ook vijf nummers van de hand van Jos Geris. Het album kreeg deels lovende kritieken, maar werd geen verkoopsucces. Als eerste hoorde je My Kingdom for a Car. Nu nog de covers Till Again, Control Again en Working Man Blues. Just like the sun over the mountain tops know I'll always come again. just getting by with nine kids and a wife. And I've been a working man, dang 'er all my life. Go back working. As long as these two hands are fit to use. Well, I drink my beer in the tavern. I cry a little bit of these working man blues. Keep my nose on the grindstone. I work hard every day. I might get a little tired on the weekend after I've done my things. Go back working. On Monday mornings, I'm right back with the crew. Well, I do a little job in the evening. I sing a little bit of these working man blues. working man, a working man like me. I've never been on welfare, there's one place I won't be. Go back working. As long as these two hands are fit to use. I take my drugs in the evening. and cry a little bit of Deesburg and man blues. Peels out the window. Catch a train to another town. Go back rolling. Gotta buy my kids a brand new pair of shoes. Well, I drink a little beer in the evening, sing a little bit of these working man blues. Well, now, hey, hey, the working man, a working man like me. I've never been in prison. There's one place I won't be. Go back working. As long as these two hands are fit to you. Alright. Well, I sing my songs in the evening, cry a little bit of these in my blues. Well, I take my drugs in the evening, I cry a little bit of these in man blues. Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. Aan de Riverside Band bewaar ik goede herinneringen. Ik mocht een paar maal boeken in Zwitserland. Blind Boy is een van hun songs. Justin Ripassa is een singer-songwriter uit Emmen. Tot dusver heeft Justin vier singles uitgebracht en Another Friend hoort daar ook bij. On the of bed. I don't know where to go. it's all been said all seem so wrong. But babe, that's what you get. And I can't help the way I feel about it. You said you were just friends. We both know how this ends. Let's face it now, I want to you. again so I say, you've got another friend to fill my shoes again. Spotlight. Spotlight. This is what you get when your heart is over. This is what you get. This is what you get. This is what you get. Sinds haar deelname aan Johan Derksen's The Sound of the Blues and Americana heeft Hilde Vos bekendheid gekregen bij een groter publiek. Toch is deze van oorsprong Nijmeegse zangeres geen onbekende in het wereldje van de country en Americana. Home is een ijzersterk album met 11 goed uitgevoerde nummers. That's What You Can Get hoorde je al. Nu nog What Would Dolly Do? Just when I'm about to fall, I listen to a voice that keeps me warm. I walked into a record store with a dark and dusty corner in the back. But one face on a record place and time I never will forget. Ooh, ooh, what would that he do. She would give her smile to someone if she wasn't smiling too. If you want the rainbow, you gotta put up with the rain. Ondanks dat ze geen zangerskwaliteiten hebben, zijn de mannen wel op een andere manier in de muziek actief in Drenthe en erbuiten.